Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Texas wordt een vrouw aangeklaagd voor moord vanwege een abortus. Het is onduidelijk of ze zelf een zwangerschap heeft afgebroken... of dat ze iemand anders daarbij heeft geholpen. De vrouw van 26 werd donderdag opgepakt. Haar voorarrest is nu verlengd. In Texas gelden sinds afgelopen najaar de strengste abortuswetten van de VS. Abortus is verboden zodra er een hartslag is waargenomen. Dat is al na een paar weken. De arrestatie van de vrouw leidde in Texas tot protesten van vrouwenrechtenactivisten. Sommige juristen betwijfelen of de aanklacht van moord standhoudt. Kledingbanken zien de afgelopen maand een piek in het aantal klanten... blijkt uit een rondgang van Hart van Nederland. De belangrijkste oorzaken zijn prijsstijgingen van energie en andere eerste levensbehoeften. Ook speelt mee dat er veel Oekraïense en Afghaanse vluchtelingen aankloppen. Door het hele land zien kledingbanken dat het drukker is geworden. In Utrecht is het zo druk dat de kledingbank niet meer iedereen kan helpen. In Pakistan is premier Khan weggestuurd door het parlement. Een kleine meerderheid steunde een motie van wantrouwen ingediend door de oppositie. Maandag kiest het parlement een nieuwe premier. Kaan vocht tot het laatste moment om aan te blijven. Hij stuurde aan op ontbinding van het parlement en nieuwe verkiezingen... om de motie van wantrouwen te ontlopen. Maar het Hoge Rechtshof stak daar een stokje voor. In de eredivisie is FC Twente opgeklommen naar de vierde plaats... dankzij een overwinning op NEC. In Nijmegen werd het 2-0. Eerder op de avond boekte Ajax een krappe overwinning op Sparta. De Amsterdammers kwamen in eigen huis op achterstand, maar wonnen uiteindelijk met 2-1. Degradatiekandidaat Fortuna Sittard pakte een punt dankzij een 1-1 gelijkspel in de uitwedstrijd tegen FC Utrecht. Het weer. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Minima tussen 0 en 4 graden. Daarna een overwegend droge dag met vrij veel zon en 9 tot 12 graden.